Minister Hiers Balling gaat morgen op het CDA-congres tegen de samenwerking met de PVV stemmen. Hij zegt dat zijn zorgen door het regeerakkoord niet zijn weggenomen, maar juist zijn versterkt en verdiept. Hij zal zijn partij daarom morgen zeker niet aanraden hiermee door te gaan. Giesballin vindt dat er voor een deel wel goede dingen zijn afgesproken... maar constateert dat ook die door Wilders in zijn eigen context worden geplaatst. Ook heeft hij twijfel over de uitvoerbaarheid en de zin van veel maatregelen. Giesballin had al eerder gezegd dat hij zorgen had... en dat hij op het CDA-congres zal spreken. Ook oud-premier Van Acht kondigde vanochtend aan dat hij tegen gaat stemmen. Hij noemt de samenwerking met de PVV verwerpelijk en zegt dat deze het CDA besmeurt en verminkt. Voormalig CDA-leider Brinkman gaat voorstemmen. Hij vindt dat het nieuwe kabinet een kans moet krijgen. De gezamenlijke omroeporkesten gaan actie voeren tegen het regeerakkoord van een nieuwe coalitie. Daarin staat dat het muziekcentrum van de omroep wordt opgeheven. Dat zou het einde betekenen van alle orkesten, waaronder het Metropoolorkest. Ook de omvangrijke muziekbibliotheek van de omroep en het omroepkoor overleven de plannen niet. Volgens directeur Anton Kok voelen de medewerkers zich volledig overvallen door de plannen. Hij zegt dat de ensembles volle zalen trekken en het nieuwe kabinet hier zonder argumenten een eind aan maakt. In totaal werken er 300 muzici en nog eens 100 stafleden voor het muziekcentrum. Op de A59 bij Sprangkapelle zijn bij een ernstig verkeersongeluk vier doden gevallen. Het zijn een vrouw en drie kinderen. Een ander kind raakte zwaar gewond. De auto waar ze in zaten kwam door nog onbekende oorzaak tussen twee vrachtwagens terecht. Volgens de politie is van de auto weinig meer over. De A59 is vanaf het knooppunt Hooipolder richting Den Bosch afgesloten. Dat gaat naar verwachting nog uren duren, omdat de politie bezig is met het technisch onderzoek.